Hij overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. Een jongen van 14, die ook een rol speelde bij het steekincident... werd vorige maand al veroordeeld tot 100 dagen jeugddetentie. Hij had het mes meegenomen en aan de dader gegeven. De twee wilden het slachtoffer beroven van geld. Tientallen boeren hebben een werkbezoek van minister Schouten verhinderd. Met trekkers blokkeerden ze de weg bij Kamperland in Zeeland. De veiligheidsregio adviseerde Schouten toen om het bezoek af te blazen. Ook op andere plekken voerden boeren actie tegen het plan van Schouten... om de stikstofuitstoot te verlagen door ander veevoer. Boeing heeft bijna alle claims van nabestaanden van de slachtoffers van de Lion Air crash afgehandeld, dat meldt persbureau Reuters. Hoeveel geld de nabestaanden hebben gekregen, heeft de vliegtuigbouwer niet bekendgemaakt. Maar vorig jaar september zeiden advocaten dat Boeing voor ruim 1 miljoen euro per familie schikte. In oktober 2018 stortte een Boeing 737 MAX van Lion Air neer in de Javazee bij Indonesië. Daarbij kwamen alle 189 inzittenden om het leven. De Spaanse autocoureur Fernando Alonso keert na twee jaar afwezigheid volgend seizoen weer terug in de Formule 1. Hij tekent een contract bij Renault. Alonso werd in 2005 als jongste ooit wereldkampioen in de Formule 1. Hij was toen 24. Daarna volgden meer prijzen. In totaal won hij 32 Grand Prix, de laatste in 2013. Het weer, in een groot deel van het land grijs en regenachtig.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 In Noord-Holland heb je vertraging bij Amsterdam. Want op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je een kwartier extra nodig... tussen de afrit Westpoort en de aansluiting met de A10. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is... understand is ZFM Zandvoort. ayy. classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away.